Het komt door een groot personeelstekort bij onder meer de security check. Er kunnen daarom zo'n 13.000 reizigers per dag minder terecht de komende tijd. Komt neer op honderden gecancelde vluchten. Er zijn nog een aantal extra maatregelen waar Schiphol nu naar kijkt. Zoals een boekingstop, omdat nog niet alle eh, boekingen of alle stoelen geboekt zijn. En dat er dus nog ook vluchten zullen eh, vertrekken vanaf andere of eh, luchthavens. En dat ook luchtvaartmaatschappijen zullen bekijken of ze inderdaad passagiers zullen overboeken. Of zelf ook nog vluchten zullen annuleren in verband met eigen uh, personeelskraptes. Reisorganisaties willen dat Schiphol de kosten van de geschrapte vluchten gaat betalen. In het Limburgse Hoorn is een jongen van 13 overleden na een ongeluk. Dat gebeurde toen hij naar school fietste. Hij stak de weg over en werd aangereden door een bus. De scholier werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Daar overleed hij later. De school van de jongen zegt dat ze ergens zijn geschrokken... en heeft alle leerlingen naar huis gestuurd. Japan gaat cyberpesten aanpakken. Met een nieuwe wet die deze zomer ingaat... kunnen pesters een jaar celstraf krijgen of een boete van omgerekend ruim 2000 euro. Sinds twee jaar treedt Japan streng op tegen cyberbullies. Toen pleegde een bekende Japanse worstelaar zelfmoord. Zij werd veel online gepest. En wie wel eens een avondvierdaagse heeft gelopen herkent het wel. De route ligt vaak bezaaid met weggegooide flesjes, bananenschillen en papiertjes. De organisatie van de Vierdaagse in Alkmaar kwam met een puik idee. We hebben afvalknijpers die worden uitgedeeld bij de start. En dan kunnen mensen de route eigenlijk schoner achterlaten dan dat ze hem aantroffen. En dat zorgt ervoor dat er zo min mogelijk zwerfafval eh, langs de route blijft liggen. Ja, deze mannen zien het als een leuk spel. We laten het vandaag weer schoon achter. Dus eh, dat doen we met deze dingen. Eens even kijken. alleen op de route natuurlijk. Hij, hij doet het, mannen. ik doe die van jullie het ook. Even proberen. Vroeg op de dag valt het dus erg mee. Hè? Dat hebben we wel gezien. Maar we waren gisterenmiddag uh, liepen we door de stad. Toen was het een bende. Dus we zijn blij dat we deze klus kunnen oppakken. We zijn een uur later terug. Maar eh, dat hebben we ervoor over vandaag. En dan nog het weer. Mooie, rustige en warme avond. Morgen eerst wat wolken in het noorden. Verder veel zon en tussen de 26 en 30 graden in Brabant en Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Artistiek. We hadden een paar weken geleden hadden we hem in de uitzending over dit uh, eh, EP'tje wat hij uitgebracht heeft. Namelijk Warp. Daar staat deze, dit nummer ook op Vanguard. En daarmee zijn we toegekomen alweer in een tweede uur van dit gezellige radioprogramma bij ZFM Zandvoort. Alternative FM. Eh, waarin ik eh, bijna een uh, single over het hoofd heb gezien... die vorige week nog daags na de uitzending is uitgebracht. en dat staat me netjes. Want die dame in kwestie, die steunen we natuurlijk ook. En ook dat is soul. Net als wat we in het eerste uur hebben laten horen... in de persoon van Rona Rode. Maar dat is dan toch weer net een tikje anders... Zij zit uh, normaal gesproken in Engeland. Daar huist zij het eh, meest. Maar man want over die dame heeft het, hebben we het. Heeft weer een nieuwe single uitgebracht. en dat eh, nummer dat heet Butterfly. Hey, I saw a butterfly today. Spread its wings and went away. I wonder where it could have gone. Mm. Made me stop for a moment in time. Wishing one day that freedom be mine Chasing a feeling Hey, sometimes I don't have a lot to say But in my mind it's not always that grey. Northern lights come closer so I don't have to close my eyes To see in the night empty voice if a shallow incline. But sometimes it is so easy to stay away from the outside. Didn't mind, or maybe like simply wanted to leave it behind. Be my guide, feel like it's time to spread my wings and deny what is mine. Cause I kraken als pastoor je koeken. Jong vloei, laat alledaags de champagne vloeien. Eh, alle soorten money, zelfs vakken boeien. Eh, zou dat al mijn grappies die nog planten groeien. Werk mezelf in het zweet, dus ik mag langer douchen. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Je zou bijna denken, die wordt doet de express zo goed met centen, geldt ook niet met mij Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij Je zou bijna denken, die boy couldn't get less, 1, 2, 3 wordt nog steeds verdiend 4, 5, 6 dan is alles weg 7, 8, 9 is nog steeds een feestje Dus doe niet verlegen, kom maar bij lieve schat Wil je leven zeg ik je liever af Gooi een diep in de graf, we gaan diep in de drank Ik vind jou het leukste en liefst als je lacht Geld rolt hier en niet in mijn graf Ja, ja, pak cheese net enchiladas Maar geef het sneller uit dan dat het komt Het is een drama Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij je zou bijna denken, die wordt door het express. Express, express. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij. Je zou bijna denken, die wordt couldn't careless. Careless, careless. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Je zou bijna denken, die wordt geldt ook niet met mij Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij Je zou bijna denken, die boy couldn't get us ja, na zo'n eh, nummer van eh, bijna 8 minuten, twee eh, nummers die korter zijn, van ongeveer 3 minuten deze zelfs 2,5 minuten, denk ik dat ik je aardig weer een beetje aan het inlopen gaat als het om het aantal nummers wat je wil gaan draaien in dit uur. Young Louis Express heet, heet het nummer. Hip-hop met uh, Nederlandstalig. Ehm, dat, dat sowieso. Het is Nederlandstalig hip-hop, ik moet het goed zeggen. En Mamazel met Butterfly, die hoorde je daarvoor. Ehm, die hebben we al eh, meerdere malen, Mamazel dan, al laten horen. En eh, dat was hun nieuwe. Die kwam in één keer, een dag daarna kwam hij in één keer voorbij zetten. Dus dat, dat is toch wel weer grappig dat je dan dit soort dingen dan ook mee kan nemen en in een uitzending erna. Ehm, voor wie dat niet geldt, maar we hebben er eh, toch eh, ook meegenomen in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, is Mary Morea. En het nummer eh, wat ze al eerder heeft uitgebracht op single is Monkey Mind. control how I feel. You are not your thoughts. Try to clear it up. It is okay. You are your soul. Balance that path that you feel. Don't let your mind take over control. possibilities, emotional sounds. One million questions about crazy madness. Carry a bag of thin, crazy sadness. The body and the soul may have one goal to do what you love and bring joy above your skeleton bones. I'd walk on my own I don't understand my feelings Never learned how to deal Baby, we fall that you would be beside me Cause I need you like you need me too Yeah, I thought that it'd get better if I gave you everything But baby, we falling Joost Lamerus met Falling Apart. En daarvoor hoorde je Maddie Morea met eh, het eh, nummer Monkey Mind. Ehm, nou, ehm, deze heb ik afgelopen dinsdag in het eh, rubriekje bij de Kant van Show ook laten horen. Het is een schitterende single van Elena. Het nummer dat heet Duinen. rising het grote en het kleine. Ik zie dat alles eindigt en begint. Wil weer door ogen kijken van een kind. Ik zie de dingen die ik vroeger niet zag. Het is allemaal bedacht. Ik had het anders verwacht. Ik zie dat alles. seems to rattle all through my head. Need to dim the lights and set the scene. No time to sleep, it's already a dream. Want to raise my fist right at the bed. Hit the soft sensation right on its head. I do not inside to tell me switch off your mind cause I need If it's so plain to see an opportunity, then what the hell is wrong with me? My little voice whispering inside, Is this you, just you, or you in disguise? Take my mystery, take my class. You just better hope they last. You get just one shot at this life. Make sure you're shooting straight curse all the love and misery. Well, it's all around and it's starting to scare Hear my words, feel my grasp. Just hold me to the light. Ik zal hem wat eh, meer eh, gaan eh, laten horen. Dit nummer van Richie Lee, een Sometime Alone. dat heeft hij ergens, geloof ik, in april uitgebracht, mei. maar ik heb hem verzuimd om een aantal malen te laten horen. Maar dat probeer ik een beetje in te gaan halen. Want het is een schitterende single. En hij heeft me er ook op gewezen van... joh, ik maak dat werk Waar ken ik Richie Lee van? Nou, dat heeft eh, te maken met een eh, Rob Akda Award eh, verleden. Daar heeft hij samen met de band Twice the Same. Staat bij mij op een van die socials. Zie je mij ook met, met die jongens van Twice the Same. zie, ik, zie je mij daar ook staan. dat ik één te lijf ga. Nou, daar ken ik deze jongens van. En Twice the Same is een band. Die komt uit de buurt van Castricum Limmen. Die kant uit. Daar moet je het zoeken. En Richie Lee is een van de mensen die dat eh, die daar deel uit eh, van maakt. En ehm, hij kan het ook eh, zelf en dat bewijst hij ook. Elena hoor je daarvoor. Zij is stemactrice, voluit heet zij Elena Hakkaard. En Duinen is haar single. volgens mij ook haar debuutsingle. Je moet het maar even nakijken bij 3 voor 12 Noord-Holland. Daar staat het een en ander op. Vorige week is die single verschenen. Wat wel gaat verschijnen, want dat is er nog niet. Maar wij mogen hem vanavond al draaien. Is de nieuwe single van Elena May. Want The Velvet Beings is een EP die in aantocht is. En een aantal nummers heeft ze al uitgebracht. Waaronder bijvoorbeeld Potential ja, Dat is de, de voorloper van deze single. En ja, deze is dan toch weer, vind ik, weer een beetje echt eh, zoals ik Elena mee, het beste ken. Namelijk dat, dat duistere zit Nou, het duistere, een beetje dat ravelige zit er weer in. En de single heet Swaying Pelvises. motion, vigorous movement, swaying power side. we kennen de slags, we kennen van villa. Ook wij kennen barres in training, skin, ik maar in Marbella. Ook ik ken een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu ziet ze de shoes, Sharon, ik ken ook Isabella. Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella ella, ella. Tú me nombrela, ella. Tú me ela, ella. Tú me ela, ella. Tú me nombrela, ella. mijn Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is. Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit. Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift? Die druppels die voelen als bullets op mijn maar als het weer niet mee zit. Ik zit mijn op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud. Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Oh fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk pas op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, Ik heb zo'n ogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je problemen met mij, van maar die move, die is dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik kon niet stoppen, we kennen de slag, ze kennen van Villa. Ook wij kennen padden in training, skin, ik splash in mijn Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Dus in de shoes, Shara, ik en ook Isabella. Oh fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, weer een uh, goede nieuwe single van zijn Makelij, zeg ik er even bij. Want dat is het zeker. Siggy en Met een nieuwe single Umbrella. Eh, ook weer uitgebracht eh, bij Top Notch. Ehm, bovendien, ik, ik heb wat met die gasten. Want <laughs> ze wonen schuin tegenover mij in de straat. Dus ik bedoel, dat is maar 150 meter afstand. Nog niet eens. En eh, van de week eh, <laughs> gebeurde dat dan weer. Toen was eh, Dins net even bezig. Ik zeg, hey, goede single. <laughs> Met een duim omhoog. Dus dat is altijd wel weer grappig. als je dat dan weer meemaakt in de straat. bovendien, ik was op een gegeven moment verzeild geraakt in één van eh, de clips die de heren eh, nog niet zo lang eh, geleden ergens in het begin van dit jaar hebben uitgebracht. Namelijk rondjes, die hebben ze ergens opgenomen in de buurt van het circuit. Daar staan een aantal van die flats en toen hadden ze besloten om daar die clip op te gaan nemen. Ja, en ik wil nog wel eens een beetje folders en ja, huis-aan-huiskranten bezorgen. Dus op die vrijdag waren ze daar drukdoende mee bezig. En ik verzeilde op een gegeven moment bijna in die clip. Maar in de making-of bij rondjes, daar zit ik in. Dus eh, dan moet je maar even zoeken. En eh, dan kom je mij ook eh, tegen in dat opzicht. waarbij <laughs> ik op een gegeven moment ook zeg... nou, dit gaan we dus meenemen. Um, het is niet de enige nieuwe single van Zandvoortse makelij... want ze hebben hem dag na onze vorige uitzending van afgelopen week hebben ze hem uitgebracht. Want straks, in het volgende uur, komt eh, nog een nieuwe single voorbij. En die is ook van Zandvoortse Makelij en die is van Wendy Moore. Dus die hoor je in het volgende uur. Maar we hebben nog een eh, kwartier, dus we gaan nog even vrolijk eh, verder. Overigens hoorde je ervoor de nieuwe single van Helene mee. Die komt morgen uit en die mochten we vandaag draaien. Een beetje voortbedurend op een beetje de hip-hop en met rap. Maar dan is dit even wat, ja, wat, wat fijner en wat fluweler.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 Summer in Amsterdam. Freedom on my mind. Donnell. You for me? Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that pain in full. Whoa, swerving, don't know what to do. I want it all, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that hidden phone. What would you do to survive? What you gonna do just to eat? When it's time to go ride, gotta pull up with that heat like whoa, swerving. From all my mistakes, I be learning. Tragic, eh? The way I'ma blow with that magic, let's go got millions on mine, couple thousand in sight. Bad bitches in line, blaze that I like, go work it. The way that she drop to the floor, make a nigga want more. My bitch gon' twerk it. Ayy, don't even know what to do. Swerving on the grind, I came too far not to lose. Whoa, oh, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, was mine, I need that pain in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that I am Fuck up a check, but then get it all back and then double that stack, all that cash flip. I got all my money in silence, they thought man was broke. I love that tactic. Don't show too much, cause if they know too much, it's anticlimactic. There's no holding me up. Way I'm blowing this up, I'm like gas on a match flip. Blowing up, man, I'm tapping, tapping hard, Show I'm not cracking, cracking, grinding hard, no lacking, lacking. All these niggas be capping, capping. Beat my notes, get the stacking, stacking. When it all and come here to lose. Rising up, need the highest view. Swerving round, now what's happening, happening? Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that paid in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. I'm up, I need I take mine, I need full. De winnaar van de Night Edition van de Rob Hakda wordt Ned Francis. En eh, zijn laatste single heet Swerving. Daarvoor hoorde je Noah Lorin en Benjamin Fro met Summer in Amsterdam. Volgende week eh, verschijnt haar EP. En dit staat erop van Ghana. En het nummer dat heet Come Home. bracing for the storm Behind the Borders. En het is van Rowan. Morgen komt dat uh, debuutalbum eh, uit. En eh, dit is dus het titelnummer. En straks kom je nog een nummer van hen tegen. daarvoor hoorde je nog een hele mooie van Ghana met Come Home. Heb ik nog vier minuten. Dat betekent dat ik er nog eentje kan laten horen. Als het goed is. Ja, dan moet ik even zoeken. Dan heb ik, er, eh, dan heb ik nog wel wat. Eh, dan ga ik eh, deze nog even fijn laten horen. En dat is de nieuwe single van Head First. Die had ik vorige week al laten horen. En die hoor je tot aan 9 uur. het verhaal dat iemand eh, nog net eh, even wat tijd over hebt. Ik denk, eh, daar komt wel uit, maar <laughs> dat komt dus niet goed.